Het Openbaar Ministerie mag uit DNA-sporen nu al afleiden... of iemand man of vrouw is, wat het ras is... en de kleur van de ogen en de haren. Volgens Rapperhaus kan uit DNA-materiaal sinds kort ook de huidskleur worden bepaald. En daarom moet de lijst met uiterlijk waarneembare persoonskenmerken worden uitgebreid. Het Britse lagerhuis dwingt premier May haast te maken met een alternatief plan voor de brexit. Volgende week dinsdag is de stemming over het oorspronkelijke plan. Als dat wordt weggestemd, moet May binnen drie zittingsdagen met een nieuw plan komen, heeft het lagerhuis bepaald. Dat is een tegenvaller voor May. Ze dacht dat ze 21 dagen de tijd zou krijgen. Nederland neemt zes migranten op van het schip van Sea-Watch op de Middellandse Zee. Aan boord zijn 32 mensen uit verschillende Afrikaanse landen. Ze worden via Malta over acht Europese landen verdeeld. Staatssecretaris Harbers, die migratie in zijn portefeuille heeft... zegt dat Nederland de zes puur om humanitaire redenen opneemt... maar dat dat de volgende keer niet meer gebeurt. De broer van kroongetuige Nabil B. was doodsbang dat hij uit wraak zou worden vermoord. Het parool concludeert dat uit WhatsApp-berichten die de broer stuurde. Nabil B. is kroongetuige in de zaak tegen Ridouan T. die het brein zou zijn achter veel liquidaties in de onderwereld. De broer van de kroongetuige werd vorig jaar in zijn eigen bedrijf doodgeschoten. RTL Nieuws zet beelden in handen van terroristen... die training krijgen in een vakantiehuisje in Weert in Limburg. Te zien is dat ze trainen met kalasjnikovs en bomvesten. De beelden zijn gemaakt door undercover-agenten. De in totaal zeven verdachten werden in september gearresteerd. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht een graadje vorst. Morgen eerst droog, later regen of motregen... en in Zuid-Limburg kans op wat sneeuw. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland eh, stelde niet al te veel voor, maar het is nu toch wat drukker geworden. Dit zijn de files met eh, minimaal 5 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Knoop het Muidenberg en de afrit Soest, 13 kilometer. De truck met pech is daar wel verdwenen. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp door een auto met pech bij knooppunt De Hoek inmiddels een kwartier vertraging... Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knop het Velzen en Uitgeest 10 minuten extra. A27 Almere-Utrecht tussen Huizen en Knop het Eemnes een kleine 10 minuten.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 ben ik pas als jij me bent vergeten. dood, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas, als jij dat bent vergeten. ben ik pas als jij me bent vergeten. Zandvoort ook op internet.